Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Leden van het demissionaire kabinet en van de koninklijke familie gaan niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert. Minister Rosenthal zegt dat hij zich zorgen maakt over de situatie van Timoshenko, die een celstraf van zeven jaar uitzit. Ze zegt dat ze in de gevangenis is mishandeld. Juist tijdens het EK voetbal moet de Oekraïense regering volgens Rosenthal de plicht voelen om zich extra in te spannen voor de mensenrechten. Diverse buitenlandse politici hebben ook gezegd dat ze niet naar eh, wedstrijden van het EK voetbal in Oekraïne gaan als de situatie van Timoshenko niet snel verbetert. De politie weet wie de daders zijn van de moord op de Haagse juwelier Ruud Stratman, maar ze zijn nog niet opgepakt. Het zijn twee jongens van 19 die volgens de politie waarschijnlijk naar België zijn gevlucht. De juwelier van 47 werd vorige week bij een overval neergeschoten. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis. De civiele rechtszaak tegen Dominique Stroos-Kaan kan doorgaan. Een rechtbank in New York heeft het verzoek van de oude imf topman om de zaak te seponeren verworpen. Stroos-Kaan wordt door een kamermeisje uit New York beschuldigd van verkrachting. De Fransman erkent dat hij seks met haar heeft gehad, maar zegt dat, niet, dat hij haar niet heeft gedwongen. Vorig jaar liet de rechter de strafzaak tegen de oude imf topman wel vallen, omdat de verklaringen van het kamermeisje onbetrouwbaar waren. De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Turkije verloren. Polen was met 3-1 te sterk voor het team van de nieuwe bondscoach Guido Vermeulen. Nederland speelt in de groep nog tegen Europees kampioen Servië en wereldkampioen Rusland. Alleen de winnaar van het toernooi in Turkije plaatst zich voor de Olympische Spelen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog en klaart het hier en daar op. Vannacht is er kans op een mistbank. Morgen grijs, in het midden en zuiden soms regen en het wordt een graad of 16.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 I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over.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 Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck them like you do want to come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat them, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face.